Het zal een eh, hele unieke operatie worden die we hier in Nederland niet eerder hebben gezien. Ja, er kwam een bemanningslid om en zes anderen raakten gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan en zegt dat de communicatie tussen de kustwacht en andere hulpdiensten niet goed verliep. Ze zeggen dat er voortaan één iemand eindverantwoordelijk moet zijn, vertelt verslaggever Noortje Deutenkom. En die moet dan vallen onder één ministerie in plaats van onder verschillende ministeries, zoals dat nu is geregeld. En dat moet bovendien echt wel rap gebeuren, want de Noordzee die wordt alleen maar drukker, de schepen alleen maar groter... en de kans op dit soort situaties wordt dus ook groter. Nederland heeft een tekort van ruim 4000 parkeerplaatsen... waar vrachtwagenchauffeurs hun verplichte rust kunnen pakken. Dat zegt werkgeversorganisatie TLN. Samen met vakbonden en chauffeurs trekt de sector aan de bel... want er ontstaan nu vaak gevaarlijke situaties. Omdat chauffeurs een boete kunnen krijgen als ze geen rust pakken... zoeken ze vaak een vluchtstrook op of gaan ze een woonwijk in. Jumbo en Heineken staan tegenover elkaar in de rechtbank. Heineken sleepte de gele supermarkt voor de rechter... omdat ze vinden dat Jumbo te weinig van hun bier inkoopt. Ze noemen het zelfs een boycott. Jumbo zou dat doen omdat ze vinden dat Heineken een te grote inkoopprijs vraagt. Wie nu in de Jumbo op zoek gaat naar Heineken... vindt vooral lege schappen. En het moederbedrijf achter ChatGPT, OpenAI, heeft een grote vis binnengehaald. Johnny Ive, de ontwerper van zowat alle producten van Apple, verkoopt zijn designbedrijf voor, ruim 5, voor zo'n 5 miljard euro. Ive is het brein achter het design van de iPhone, iPad, iPod en de iMac. De samenwerking werd bekendgemaakt in een flitsend promotiefilmpje. I have a growing sense that everything I've learned over the last 30 years has led me to this place and to this moment. In 2019 vertrok Ive bij Apple. Bij ChatGPT gaat hij werken aan producten met kunstmatige intelligentie erin. Het weer trekken wat buien over. Het is 13 graden aan zee en 16 in Limburg. Morgenochtend is het ook nat. Later komt er vanuit het westen wat zon. Het blijft wel fris bij max 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat het, uh, eh, 10 kilometer file tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadshart. Kwartier vertraging. Ook door een ongeluk op de A10 Watergaasmeer richting Knopend Amstel. Tussen Landsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 12 kilometer file. Daar is de weg vrij. De A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Knopend Amstel. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. En op de A4 staat door een kapotte auto van Den Haag naar Amsterdam...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 you beating around the bush and knowing you want all this woman. Yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas you committed. Really anybody you had them pretty. All of body, ass and titties.